Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende politiekorpsen in Nederland vragen agenten op vrijwillige basis terug te komen van vakantie, omdat ze de roosters niet rondkrijgen. Personeelstekort speelt in regio's als Gelderland, maar ook in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dat zegt de Nederlandse politiebond. Volgens de korpsleiding komt dat vaker voor als iemand zich bijvoorbeeld ziek meldt, maar volgens de politiebond komt het door structurele onderbezetting. Vooralsnog doet de politie alleen een beroep op mensen die in Nederland op vakantie zijn. In de Spaanse Pyreneeën is een Nederlandse jongen doodgevonden in een ravijn. De jongen van 14 was met zijn familie op vakantie. Zijn ouders gingen gisteravond wandelen. De jongen bleef achter op de camping. Toen vader en moeder terugkwamen was de jongen weg. De lokale brandweer en de politie hielden een uitgebreide zoektocht. Een politiehelikopter vond het lichaam vanochtend in het ravijn, niet ver van de camping. De Spaanse politie gaat uit van een ongeluk. Justitie in Maleisië heeft 17 topbankiers van Goldman Sachs aangeklaagd vanwege fraude en witwassen. Het gaat allemaal om een staatsfonds dat de Maleisische regering in 2009 oprichtte om de economie te stimuleren. Goldman Sachs hielp bij het aantrekken van 6,5 miljard dollar voor het fonds. Volgens de aanklagers verdween het geld dat voor het staatsfonds bestemd was... in de zakken van machtige privépersonen, onder wie oud-premier Razak van Maleisië. Goldman Sachs noemt de aantijgingen misplaatst... en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De Britse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar onverwacht gekrompen met 0,2 procent. Dat is het slechtste resultaat sinds 2012. De afgelopen zes jaar liet de Britse economie alleen maar groei zien. De krimp is mede veroorzaakt door een dalende productie en een zwakkere bouwsector. Ook de onzekerheid rond de brexit speelt een rol. Het weer, flinke buien met kans op onweer, windstoten, hagel en plaatselijk veel regen. In het zuiden ook wat zon en het wordt 23 tot 25 graden. Morgen onstuimig met aan zee een stormachtige wind, verder geregeld zon en een enkele bui.